Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar hebben meer mensen een werkloosheidsuitkering gekregen. De stijging was bijna 8% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jongeren vroegen zo'n uitkering vaker aan. En mijn economiecollega Roeland heeft daar wel een verklaring voor. Als je ziet waar faillissementen bijvoorbeeld zijn geweest... dat gaat dan ook inderdaad vaak over eh, winkels of bijvoorbeeld horeca. Nou, dat zijn toch relatief jonge mensen. Eh, het kan ook zijn dat, eh, dat is, dat weten we nog niet zeker... maar dat bedrijven richting het nieuwe jaar hebben gezegd... nou, ik kan misschien toch wat minder mensen aannemen... omdat bijvoorbeeld het minimumloon omhoog is gegaan. dan worden dus tijdelijke contracten niet verlengd. En dan zal je dus zien dat bij de jongeren juist dat die dus eh, tijdelijk in de WW komen te zitten. In totaal waren er vorige maand 161.000 mensen die een werkloosheidsuitkering kregen. Experts noemen dat nog altijd een relatief laag aantal. De sneeuw zorgt voor problemen in Zuid-Limburg. Gisteren en afgelopen nacht is er behoorlijk wat gevallen daar. Op sommige plekken wel 25 centimeter. Er rijden voorlopig geen bussen en meerdere scholen blijven gesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het de hele ochtend glad kan zijn op de wegen in Limburg. En Kanye West heeft een pittige rekening gekregen van zijn tandarts. Op zijn Insta deelt hij een foto van een soort titaniumplaat... die is vastgezet op zijn echte tanden. Het lijkt een beetje op Jaws, de beroemde bad guy uit James Bond. Het is niet goedkoop. Volgens een Amerikaanse krant moest J 850.000 dollar aftikken. En leerlingen in het praktijkonderwijs protesteren bij de Tweede Kamer. Ze zijn boos omdat zij zelf moeten opdraaien voor reiskosten om op hun stage te komen... terwijl hun mbo-collega's een OV-kaart krijgen. De scholen voor praktijkonderwijs vinden het super oneerlijk. Ik hoop wel dat alle nieuwe Kamerleden die deze onderwijssoort niet goed kennen... dat die eh, inzien hoe ongelooflijk onrechtvaardig dit is. Dat we hiermee niet alleen de vakmensen van de toekomst... maar ook de laagste inkomenscategorieën keihard treffen. Er is wel geld om er iets aan te doen, maar het ministerie krijgt het administratief niet geregeld. Het praktijkonderwijs valt onder de wetten en regels van middelbare scholieren... en die kunnen geen OV-kaart krijgen. Het weer nog een wisselend dagje met vooral in het noordwesten af en toe winterse buien... maar ook behoorlijk wat zon. In Limburg blijft het rond het vriespunt en aan de kust wordt het een graad of 5.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 And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening. comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms. like a fool. could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules.